Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De problemen met de zendmasten Lopik en Smilde hebben gevolgen voor het marktaandeel van een aantal publieke en commerciële radiostations, blijkt uit de luistercijfers van Intelmarkt. Marktaandeel van onder meer Radio 2, 3FM en Q-Music daalde in de maanden juni en juli met ongeveer een half procent. Volgens het bestuur van de publieke omroep is het verwachte verlies van Radio 1 opgevangen door een tijdelijke frequentie op de middengolf. Half juli brak er in de zendmasterloping en smeelde brand uit. Sindsdien is een aantal publieke en commerciële radiozenders slecht te beluisteren. Voor het eerst sinds de invasie in Irak is een maand lang geen enkele Amerikaan omgekomen. Niemand sneuvelde en er vielen ook geen doden door eigen vuur of ziekte. Sinds het begin van de operatie in 2003 kwamen 4.474 Amerikaanse militairen om, meldt een onafhankelijke website. In Irak zitten nu nog 47.000 Amerikanen. Die zijn vooral bezig met het opleiden van Iraakse militairen. Nederlandse reders moeten hun schepen zelf kunnen verdedigen tegen piraterij, als de overheid die veiligheid niet kan garanderen. Dat zei Pieter van Vollenhoven in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie. In het KRO-radioprogramma Goedemorgen Nederland zei Van Vollenhoven dat de Nederlandse regering gewapende private beveiligers aan boord van Nederlandse schepen gewoon moet toestaan. Het KLPD heeft tot nu toe bijna 400 tips over de schietincidenten op snelwegen binnengekregen. Zo'n 30 tips hebben volgens het KLPD bruikbare informatie opgeleverd. De afgelopen weken zijn op de snelwegen in de Randstad 44 auto's beschoten, vooral bij Rotterdam. De dader of daders gebruikte vermoedelijk een luchtbuks. Voor de gouden tip is een beloning uitgeloofd van 10.000 euro. Het weer. Wisselend bewolkt met langs de noordkust een beetje regen. Vanmiddag flinke zonnige perioden blijft overal droog. Bij weinig wind wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.